als de klokken van het kerkje in het dal. Weer hun bruiloftsklanken zullen laten horen. Dan weet ik dat jij een ander trouwen zal. En dat ik jou dan voor altijd heb verloren. Jaren bruid. Maar jij hebt niet op mij gewacht, nu is het uit. Ja, ik weet nu al dat ik straks huilen zal. Als de bruiloftsklokken klinken Wij wandelden vaak door het open veld, mijn schat, weet jij dat nog? Zo dikwijls heb jij me toen verteld dat jij me zo graag mocht. Nu weet ik dat jij maar speelde met mij. Jouw liefde dat was, maar huichelarij. Als de klokken van het kerkje in het dal Weer hun bruiloftsklanken zullen laten horen Dan weet ik dat jij een ander trouwen zal En dat ik jou dan voor altijd heb verloren Ja Lang heb ik gedacht, ik word zijn bruid. Maar jij hebt niet op mij gewacht, nu is het uit. Ja, ik weet nu al dat ik straks huilen zou Ja, ik weet nu al dat ik straks huilen zal. Als de bruiloftsklokken klinken door het dal. Als de bruiloftsklokken klinken